en dan mag er in een straal van 16 kilometer daaromheen niet gevlogen worden. De piloot die dat toch deed zou een vergissing hebben gemaakt... maar wordt nog verhoord. Het presidentiële echtpaar werd uit voorzorg met een kolonne auto's geëvacueerd. De Bidens keerden weer terug toen bleek dat er geen gevaar was. KLM verwacht komende dag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteravond vlogen zo'n 40 toestellen van de luchtvaartmaatschappij leeg terug naar Amsterdam... omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting en baanonderhoud. Een woordvoerder van KLM gaat nu uit van een minder drukke dag. Bovendien staat de wind gunstiger. In Kerkrade zijn gisteravond tientallen mensen bij elkaar gekomen... om de omgekomen negenjarige Gino te herdenken. Het lichaam van de jongen is gisterochtend gevonden in Geleen... op aanwijzing van een man van 22 uit die plaats. Die wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij zijn dood. Bij de speelplaats in Kerkrade waar Gino verdween legden mensen bloemen neer. Woensdag is er een stille tocht voor de jongen. In de Nations League hebben Italië en Duitsland elkaar in evenwicht gehouden. In de 70ste minuut kwam Italië op voorsprong door Lorenzo Pellegrini. Maar een paar minuten later maakte Joshua Kimmich de gelijkmaker. In dezelfde groep won Hongarije eerder met 1-0 van Engeland. En daarmee zijn de Hongaren na één speelronde de verrassende koploper in deze pool. Het weer vanuit het zuiden steeds meer buien en minima vannacht tussen 9 graden in Groningen en 16 in het zuiden.